4 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het debat dat vandaag in de Tweede Kamer zou worden gehouden over de hulp aan Griekenland gaat niet door. Kamerleden willen meer tijd voor het bestuderen van de gemaakte afspraken. De ministers van Financiën van de 17 eurolanden spraken begin deze week af dat Griekenland minder rente over zijn lening hoeft te betalen en langer over de terugbetaling mag doen. De afspraken kosten Nederland 14 jaar lang 70 miljoen euro, in totaal bijna een miljard. Minister Dijsselbloem stuurde over de afspraken een uitgebreide brief naar de Kamer... maar die is te ingewikkeld om morgen al te bespreken. Zo is besloten. De Rotterdamse thuiszorgorganisatie Faveo ontslaat bijna al zijn medewerkers, zo'n 600 mensen. Volgens Abfacabo FNV zijn de medewerkers te dupe van een bizarre aanbestedingsstrijd. Faveo was tot nu toe de grootste aanbieder van thuiszorg in de stad. Bij een nieuwe aanbesteding werd volgens de gemeente Rotterdam gelet op een combinatie van kwaliteit en prijs. Faveo verloor in bijna alle deelgemeenten de opdracht... en de concurrenten willen de werknemers van Faveo niet overnemen. Abfacabo beraadt zich op acties. Een vermoedelijke serie-aanrander is in Dordrecht in de val gelopen van een lokagenten. De man van 36 werd op heterdaad betrapt. De lokagenten was ingezet na drie meldingen van aanranding. De politie vermoedt dat de man nog meer slachtoffers heeft gemaakt. Oud-voetbaltrainer Ab Favier is overleden. Hij was een rasechte Rotterdammer die na een bescheiden carrière als speler trainer werd. In 1981 kwam hij bij Feyenoord als assistent. Drie jaar later werd hij hoofdtrainer. Favier bleef dat twee jaar, maar wist in die periode geen prijzen te winnen met de club. Later trainde hij onder meer vier seizoenen FC Utrecht... waar hij de bijnaam Koning Ab kreeg. Hij werkte ook jaren in het buitenland, onder meer bij AA Gent en AEK Athene. Ab Favier was 71 jaar. Het weer, vannacht wisselend bewolkt en vooral in de kustgebieden enkele buien. Overdag bewolkt, ook af en toe zon. Aan zee kans op een bui en het wordt een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Hubert Mol. is meteen zo'n liedje om ochtendgymnastiek op te doen. Jimmy Mac. Afkomstig van Mata Reeves en de Vandellas. Vara. Radio 1. Goedemorgen van harte welkom. Ik hoor net dat Argentinië zo'n beetje failliet is... en dat Roel nog altijd in Argentinië zit. Ik weet niet of het iets met elkaar van doen heeft... maar het maakt mij wel een beetje zenuwachtig. Moses, don't fear the reaper, nor do the wind, the sun, or the rain. Het waren studenten die heel kritisch waren. Ze waren eh, niet zo blij met alles wat er om hen heen gebeurde. De muziek vonden ze maar niks. En dus gingen ze zelf maar een beetje beginnen. Dat is het beste wat je kan doen. Als je commentaar hebt op iets, dan moet je er zelf maar over beginnen. Dan moet je er zelf wat mee gaan doen. Dat hebben ze gedaan, de Blue Oyster Cult. Don't Fear the Reaper. Gedraaid diep in de nacht, vroeg in de morgen. Het is de Vara op Radio 1, van harte welkom. Roel en Argentinië, maar Paul van Gelder zit hier en Hubert Mol. En die laatste kun je tot aan 6 uur beluisteren. Das Firmament hat geöffnet, wolkenlos und ozeanblau. Telefon, Gas, Elektrik, unbezahlt und das geht auch. Teil mit mir deinen Frieden, wenn auch nur gewollt. Ich will nicht deine Liebe, ich will nur dein Wort. Und es ist, es ist okay, alles auf dem Weg. Und es ist Sonnenzeit dort leicht. Und der Mensch heißt Mensch, weil er irrt und weil er kämpft. Und weil er hofft und liebt. Weil er mitfühlt und vergibt. Und weil er lacht und weil er lebt. kleine heet niet, Terwijl de man veel meer prachtige platen heeft gemaakt. En om ze allemaal te gaan draaien, dat gaat een beetje ver. Maar dit is toch wel een mooi bewijs dat hij veel meer naar huis heeft... dan alleen maar dat ene liedje wat we van hem kennen. Dit mens, Herbert Grönemeyer. met stamgassen dat je ze nooit op tijd de kroeg uit krijgt. Ook al doe je de verlichting aan, dat maakt niet uit. Ze blijven altijd even wat langer zitten. Misschien soms net te lang. Bello uit, de stamgast van deze week bij de VARA op Radio 1. Daar straks al te beluisteren bij collega Paul van Gelder. En volgende week heeft hij dan weer een nieuwe stamgast die we de kroeg niet uitkrijgen. Die we de VARA 1 radiostudio niet uitkrijgen. Diep in de nacht, vroeg in de morgen. Oh jee, kom maar waar, Carlos Santana. Santana moest een handje weggeholpen worden. Dat is hem gelukt. Tito Puente. Die heeft het liedje ooit eens bedacht. En hij ging ermee aan de haal. Carlos Santana, zoals hij wel met anderen ook aan de haal is gegaan... heeft vele artiesten naar huis gehaald die hij toch voor zich liet opdraaien. En dat maakte hem dan weer succesvol. Ga je die jongen. John. Writers Block, zo heet de cd. En dit was alweer een hele tijd geleden dat ze dit hebben gemaakt. Ik zit even te kijken voor jullie uit welk jaar het komt. Dat kan ik meestal schrijven, het al op het hoesje. Maar in dit geval heb ik het niet gedaan. En kan ik het jullie niet helemaal vertellen. Maar het is wel weer een cd'tje van een tijdje geleden. Maar dat wil niet zeggen dat hij daarom wordt gediscrimineerd. Er wordt geen enkele muzieksoort gediscrimineerd in dit programma. Het gaat alleen om kwaliteit. En als er kwaliteit is, is het goed. En er is nogal wat kwaliteit. Neem bijvoorbeeld deze. It's time to Garrick. Paul Garrick weet om de zoveel tijd weer een nieuw liedje uit te brengen. Weet om de zoveel tijd een nieuwe cd te maken. En weet zich ook een beetje binnen te werken bij andere artiesten. Dat is heel slim van hem. Marketingtechnisch is het heel goed van hem om mee te werken met Ferdinand C. Gardiner heeft al een keer wat gedaan met Marco Borsato. <laughs> heeft ook al andere dingen gedaan. Maar dat doet hij dan vooral om zich even neer te zetten. En dan kan hij weer zijn eigen ding doen. En daar zijn we toch het gelukkigst mee. Dat hij zijn eigen ding vooral kan doen. Zo heeft hij een mooie cd gemaakt, Good Feeling. Heeft een oud liedje van de Drifters erop gezet. En dan meer covers. Maar ook eigen werk is op die nieuwe cd terug te vinden. En dat is, allemaal heel goed gedaan wat die man heeft gedaan. Eh, dus nieuw, nieuw, nieuw, nieuw. Hier bij de VARA op Radio 1. Even een paar kopjes indrukken en dan is het tijd voor muziek. Hij heet Rick Mol. Is geen familie van, maar hij heeft wel zijn naam mee. Als het gaat om iets bijzonders leveren. Rick Mol van een ook compleet nieuwe cd. Funk, jazz, diep in de nacht bij de VARA op Radio 1. Album heet Funk on Me. een beetje moeite met het draaien van deze man. Omdat hij ook Rick Mol heet. Omdat hij Mol heet. Ja. En dan wordt er vaak gedacht... ach, hij zal zijn familie wel weer een beetje te promoten zijn. Heeft niets van doen met mijn familie. Echt waar. Heeft het niets van doen met de erfenis die we gaan krijgen. Echt helemaal <laughs> niks. Rick Mol is trompetist, kreeg les van een van de grote mannen van Marzales, Winton Marzales. En als je daar les van krijgt, ach ja, dan heb je ook wel wat kwaliteit aan huis. Dan heb je ook wel wat talent, want die gaat ook niet aan de eerste de beste zomaar even trompetles geven. Dat zul je begrijpen. En dat is hem toch maar mooi gelukt. Van een cd'tje dat redelijk recent is. Albums die zijn nog vaak jong. Dus het album is een paar maanden geleden verschenen. Alweer. het jaar is bijna voorbij en dan is hij ineens een jaar oud gaat het dan ook weer Een oudje 1977, Elton John. Catch a star, if you can, wish for something special. Let it be me. My love is free. Sing a song to yourself. Think of someone listening. One melody. you're up for me. I'll write a symphony just for you. 1977 al. Nou is een paar jaar geleden geweest dat er een reclamespotje op de Engelse televisie verscheen... waarin dit liedje werd gebruikt. En dat liedje werd in Engeland weer heel populair. Toen dachten ze in Nederland, misschien moeten wij dat ook maar eens even gaan uitbrengen. Want als het daar populair is, dan zou het hier ook wel eens even populair kunnen worden. Opnieuw, voor Elton John. Is niet gelukt, is niet gebeurd. Plaatje werd uitgebracht, nauwelijks gedraaid, geen hit geworden... en dus is het verbannen naar de nacht. Maar al het mooie gebeurt. Diep in de nacht. Vroeg in de morgen. Tot 6 uur, de Varen op Radio 1. Van harte welkom, lieve luistervinken. Dit zijn de Birds. Eight Miles High. komt uit de jaren 60. Dus iedereen dacht dat het ging over drugs, dat het ging over stimulerende middelen. Dat was misschien wel de achterliggende gedachte. Niets is minder waar. Ze zaten in het vliegtuig. Toen zei de een tegen de ander... Hoe hoog zitten we eigenlijk? Echt waar. Dan valt ineens een hele illusie in duigen. 8 Miles High, afkomstig van The Birds. she said something like, You and me, babe, how about it? Juliet says, Hey, it's Romeo. You nearly gave me a heart attack. He's underneath the window. She's singing, Leela, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? was loaded from the start. And I bet and you exploded into my heart. And I forget, I forget the movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet. come up on different streets. They both were streets of shame. Both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything. You promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him. Juliet, when we can't do the talk, like the talk on the TV. And I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you and the way we used to be. All I do is keep the beat. was kiss you through the bars of a rhyme. Julie, I do the stars with you anytime. Oh, Julie, when we made love, you used to cry. I said I love you like the stars above. I love you. It's a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find a convenient street light, steps out of the shade and says something like, "You and me, babe." Romeo en Juliet van de Dice Rates Mark Knopfler, zijn broertje David Knopfler. Tijdens de opname is David toch maar er vandoor gegaan... want twee kapiteins op het schip, dat gaat ik in mis. De spanning was te groot aan het worden tussen de twee broertjes. En dit lied gaat over de grote liefde van David Knopfler. Van Mark Knopfler, de grote liefde van Mark Knopfler. En dat vergeleek je een beetje met Romeo en Juliet. Verliefd op elkaar, maar ze hielden het toch niet vol. Ze gingen uiteindelijk maar uit elkaar. Ach, is een mooie inspiratiebron geworden voor een prachtig liedje... dat door heel veel artiesten is gebruikt. Al begin als je er niet van houdt, is misbruikt. Maar dit is dan het origineel wat je hoorde uit 1981. 13 minuten voor 5. Goedemorgen, van harte welkom. Net bezig met de ochtendgymnastiek. Of gaat het niet lukken? Well, it might take a lifetime, darling, or it might take a day. But when our crossroads come together... the stars will shine and the band will play. When I cross your lifeline, darling, we'll sing a happy tune. The river will roll and turn to gold in the shadow of the moon. Well, no man alive can ever survive the fortunes of the night unless his heart has crossed that river that separates the dark and the light. But it ain't no use in reminding them, darling. Some folks just can't hear. But someday the faces and the forms of the fools will fade and disappear. Well, it might take a lifetime, darling, or it might take a day. But when our crossroads come together, the stars will shine and the band will play. When I cross your lifeline, darling, we'll sing a happy tune. The river will roll and turn to gold in the shadow of the moon. Sometimes it's clear and sometimes it's muddy and sometimes the river is dry. And sometimes the dirty dust clouds roll and they cover up a clear blue sky. But it ain't no use in rain making, darling, on a sunny afternoon. It's better just to rest and to look for the best in the shadow of the moon. Well, it might take a lifetime, darling, or it might take a day. But when our crossroads come together, the stars will shine and the band will play. When I cross your lifeline, darling, we'll sing a happy tune. Yoo-hoo. The river will roll and turn to gold in the shadow of the moon. Cowboy Paul van Gelder is zojuist net vertrokken... maar ik denk dat hij nog even naar Enkhuizen hobbelt. En dat gaat uitstekend op deze nieuwe van de Flatlanders. Joe Ely en Jimmy Dale Gilmore. En het staat op de nieuwe cd van de Flatlanders. Dit komt uit Utrecht aan de omgeving. Het beentje Kensington. Was het maar even dag. Was het maar al dag. Was het maar klaarlichte dag. Dan zouden ze net wat populairder kunnen worden, denk ik. Deze Kensington. 2005. Ze begonnen in 2005. Ontdekt in Utrecht. Later is er nog even de zanger bijgekomen. Die ook verantwoordelijk is voor het schrijven van de liedjes. Kan al de namen gaan geven. Dat heeft zo weinig zin. Het gaat om één naam. De band Kensington uit Utrecht. Dit was No Way Out. Goedemorgen, het is de Varen op Radio 1 waar je naar luistert. Mocht je trouwens willen mailen, dat kan altijd via hubert.mol.vara.nl. hubert.mol.vara.nl. Zie het niet als een verplichting. Het hoeft niet, je hoeft er helemaal niks te doen. Je mag ook blijven liggen. Eén oor gebruikers voldoen om alles tot je te laten komen. En het andere oor mag blijven rusten op het kussen. Zo gemakkelijk werkt dat. En daarnaast kun je ook nog de ogen sluiten. Dus je hebt eigenlijk niet zoveel nodig om naar dit programma te kunnen luisteren. Zo gemakkelijk werkt het tot 6 uur. confrontatie met de leeftijd. Dit 1991 van Banderas. Het zat een beetje het verlengde van Jimmy Somerville's Communards. Banderas, één grote hit gehad en daar is het wel bij gebleven. Het is vandaag 29 november 2012 en er is zo'n blijdschap, zo'n enorme, enorme euforie vandaag in de studio. En even voor alle duidelijkheid, het zijn niet mijn woorden. Het zijn niet mijn woorden. Ik heb het niet bedacht, ik heb, maar ik ben er wel heel blij mee. Dankjewel. Maar, maar knap, is dat dan als ik in de spiegel kijk... of is dat dan dat ik gewoon heel, heel slim ben? Dat, dat is nog een beetje onduidelijk. Het einde van dit eerste gedeelte wat mij betreft... voor deze Vara Nachtuitzending op Radio 1 de Nacht... klinkt anders zo meteen nog een vol uur te gaan tot zes uur. Blijf luisteren en blijf genieten van al dat moois, al dat fraais. En laat het tot je komen. Ontspan volledig. Kom tot rust. Sluit je ogen blijf stilzitten. En luister naar deze bijzondere klanken. Van Nemo Vrini. Het is Corsicaans. Ik versta er ook geen klop van. Maar het is zo mooi. Tutte le strade di mio mondo. Be una sera voltano qui. Mesa le rame di un circondo in un abbraccio a Nenuadi. Quando l'amore di un mio profondo, per una notte dormono qui. stessa voce che mi risponde a dare ste qui Salume e Ruccia non te risponde che al mio cuore dice di sì chi al mio cuore dice di sì Del